is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Alphen aan de Rijn zijn de slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof herdacht. Op de bijeenkomst in Theater Castellum zei waarnemend burgemeester Eenhoorn dat de inwoners van Alphen er sterker uit zijn gekomen. Ook las hij de namen van de zes slachtoffers voor. Daarna volgde een minuut stilte. Verder hield premier Rutte een toespraak en vertelde een winkelier die gewond raakte zijn verhaal. Hij bedankte namens alle winkeliers voor de hulp en steun die ze hebben gekregen. Een klasgenoot van de jongen die zijn pleegouders verloor droeg een gedicht voor. In de zaal zaten onder meer koningin Beatrix en prins Willem-Alexander, nabestaanden en hulpverleners. Ook buiten het theater volgden een paar honderd mensen de dienst via een groot scherm. Koningin praat nu met nabestaanden, gewonden en hulpverleners. Minister De Jager gaat met de verzekeringsmaatschappijen praten over een snellere afwikkeling van de Woekerpolis-affaire. Komt daarmee tegemoet aan de Tweede Kamer die wil dat de jager de verzekeraars meer achter de broek zit. Boekerpolissen zijn ingewikkelde beleggingsverzekeringen... waarbij mensen meer betalen dan vooraf was afgesproken. De jager zei in de Tweede Kamer dat hij met de verzekeraars en stichtingen van gedupeerden om de tafel wil gaan zitten. Maar hij wil geen scheidsrechter worden. En ook is hij niet van plan om vanuit de schatkist bij te dragen aan een compensatieregeling. In totaal zijn de laatste jaren zo'n 6,5 miljoen boekerpolissen verkocht door ruim 20 verzekeraars. Libië heeft Groot-Brittannië gewaarschuwd geen militaire adviseurs naar Benghazi te sturen. Britten willen een tiental Britse en mogelijk ook Franse militaire adviseurs sturen. Die zouden de opstandelingen moeten helpen met logistiek en communicatie. Ze worden niet betrokken bij daadwerkelijke gevechten. De Libische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zo'n missie de kans op vrede verkleint.